Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft zijn eerste coronadoden gemeld. Van vijf andere sterfgevallen moet volgens het staatspersbureau nog worden vastgesteld of die door corona komen. Gisteren meldde Noord-Korea voor het eerst een corona-uitbraak. Nu blijkt dat er sinds vorige maand al 350.000 Noord-Koreanen met symptomen zijn geregistreerd. Bijna 188.000 mensen zitten in isolatie. Er is een nationale lockdown ingesteld. Gisteren was de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voor het eerst op tv te zien met een mondkapje op. De rechtbank heeft opnieuw vastgesteld dat Nederland een groep IS-vrouwen met hun kinderen moet terughalen uit Syrië als het OM ze nog wil kunnen vervolgen. De rechtbank in Rotterdam bepaalde in een besloten zitting dat 12 vrouwen en hun 29 kinderen binnen vier maanden moeten worden opgehaald. Het kabinet voelde er aanvankelijk niets voor om Syriëgangers terug te halen... maar ging overstag toen bleek dat ze anders niet kunnen worden vervolgd. De nieuwe vleugel van het Singermuseum in Laren is uitgeroepen tot het beste gebouw van het jaar. Het museum won zowel de jury als de publieksprijs, wat nooit eerder is voorgekomen. Volgens de jury laat het Singermuseum zien dat het soms beter is een bestaand gebouw te verbeteren dan iets nieuws te bouwen. De nieuwe vleugel kan worden gebouwd dankzij een schenking van Els Blokker... van de gelijknamige winkelketen. De hangen werken uit haar privécollectie. België staat zaterdag net als Nederland in de finale van het Eurovisie Songfestival. Zanger Jeremy Marquise kwalificeerde zich de afgelopen avond in de tweede halve finale. Net als onder meer Zweden, Finland en Australië. Onder de afvallers zijn zevenvoudig winnaar Ierland en ook Israël dat het Songfestival vier keer won. Het weer. Het is vannacht overwegend droog. Alleen in het noorden kan een spatje regen vallen.